Ook waren er nog zeker zes naschokken. Volgens de eerste berichten zijn er in Turkije en Syrië tientallen doden gevallen... maar wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Ook is duidelijk dat de schade enorm is en dat er veel mensen onder het puin liggen. Op sociale media gaan veel beelden rond van gebouwen... die in meerdere steden in de regio zijn ingestort. President Erdogan zegt dat er onmiddellijk zoek- en reddingsteams... naar de getroffen gebieden zijn gestuurd. De beving was niet ver van de grens met Syrië. Volgens Syrische staatsmedia zijn ook in de stad Aleppo enkele gebouwen ingestort. verder werd de beving gevoeld in onder meer Israël, Libanon en op Cyprus. De Oekraïense minister Resnikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst Budanov zou hem opvolgen. Resnikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt Resnikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Deze hele week rijden er weer minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die zal in alle provincies te voelen zijn, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10%. De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. Boeren die een kinderopvang willen beginnen op hun erf lopen tegen een woud van regels aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Onder meer regelgeving over fijnstof verhindert dat boeren snel een dergelijke opvang kunnen aanbieden. En dat terwijl de vraag groot is. Er is inmiddels een wachtlijst van twee jaar ontstaan. Het weer overdag landinwaarts geregeld wolkenvelden. In de westelijke helft vaker zon. tot 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen.